Ze stonden langs de route of volgden het programma via schermen. Ook de politie is tevreden over het verloop van de dag. Het evenement verliep veilig en feestelijk, zegt de politie. Vijf mensen werden aangehouden, onder meer voor mishandeling en het verstoren van de openbare orde. Pegida-voorman Edwin Wagensveld is in Duitsland veroordeeld tot 33 maanden cel. Wagensveld is een van de initiatiefnemers van de anti-islambeweging. Hij wordt in Duitsland Ed de Hollander genoemd. Hij krijgt de gevangenisstraf voor belastingontduiking ter waarde van 290.000 euro. Wagensveld drijft in Duitsland een wapenhandel en een internetshop. Ed de Hollander was een toonaangevend Pegida-lid van het eerste uur... en voerde geregeld het woord op anti-islam manifestaties, ook in Nederland. Hij werd in Duitsland al eerder veroordeeld voor belastingontduiking... maar ook voor illegale wapenhandel en het toebrengen van lichamelijk letsel. De benzineprijs staat op het hoogste niveau in bijna drie jaar. Boosdoener is de prijs van ruwe olie op de wereldmarkt. De prijs voor Europa belangrijke Brentolie, die in de Noordzee wordt gewonnen, is in een paar weken tijd met 10% gestegen. De adviesprijs voor benzine staat daardoor nu op 1,73 euro per liter. Ook de dieselprijs ligt hoog, op 1,41 Verwacht wordt dat de stijging de komende tijd aanhoudt. Twee à drie jaar geleden kostte benzine nog minder dan 1,50 en lag de dieselprijs onder een euro.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 just having a good time and the people are loving one another, sharing with one another. Imagine a world where there's only peace, where there's no anger, where there's no hate zijn mensen die naar waar met vodka en met blokking tussen reddingsbanden.